Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De Japanse premier Kishida is onderweg naar de Oekraïense hoofdstad Kiev... voor gesprekken met president Zelensky. bezoek was vooraf niet aangekondigd. Kishida is de enige leider van de G7-landen... die nog geen bezoek had gebracht aan Oekraïne. Het is de verwachting dat de Japanse premier bij zijn bezoek... zijn steun aan Oekraïne zal benadrukken. Ook Japan heeft uh, zware sancties ingesteld tegen Rusland vanwege de oorlog. Binnen de Londense politie is sprake van racisme, vrouwenhaat en homofobie, blijkt uit onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd na de moord op een 33-jarige vrouw door een agent. Volgens de auteur van het rapport is er ook sprake van pestgedrag en intimidatie bij de Londense politie, maar wordt er zelden echt wat aan gedaan. De korpschef heeft de misstanden toegegeven en zijn excuses aangeboden. Drie televisiezenders in Ecuador hebben brieven met explosieven ontvangen. Een journalist raakte licht gewond toen de envelop met een explosieve usb stick erin ontplofte. Het lijkt erop dat de aanvallen gericht waren op specifieke journalisten. De brieven waren persoonlijk geadresseerd. Het is niet voor het eerst dat de journalistiek in Ecuador het doelwit is van aanvallen. Vorig jaar werd ook al een gebouw van een tv-zender beschoten. Het hoofdkantoor van het nieuwe innovatiefonds van de NAVO komt in Nederland te staan. Dat heeft de bondgenootschap bekendgemaakt. Het fonds moet onder meer innovatie op het gebied van defensie aanjagen. Voor het fonds is 1 miljard euro vrijgemaakt door de NAVO. Nederland betaalt er 55 miljoen euro aan mee. Het is niet de eerste keer dat er een afdeling opent in Nederland. In Den Haag en Brunsum zijn ook twee vestigingen van de NAVO. Het weer. Deze ochtend veel bewolking met regen. In de loop van de middag wordt het droger en breekt in het westen de zon door. In de avond meer opklaringen, maar daarna opnieuw regen.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 look Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees je dat je niet bij de was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees je dat je niet bij de was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was. Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam Ben je daar eenzaam in de hemel? Ik kan best een keertje meegaan als je wil als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen eens dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Als ik God was Zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik God dan zat ik aan die tafel En dan deden we dit samen Waarom